Al die data, die wordt nu beoordeeld. En die gaat wat sneller dan gebruikelijk, omdat ze al heel veel gegevens hebben gedeeld. Dus er is al lang contact met deze bedrijven. Eind deze maand komt een eerste lading van het Pfizer-vaccin aan in Nederland. En daarmee kunnen dan vanaf 4 januari 450.000 mensen gevaccineerd worden. In eerste instantie is het vaccin voor ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgmedewerkers. In de Duitse stad Trier zijn twee doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt toen een auto op ze inreed in een voetgangersgebied. De politie van Trier heeft de bestuurder opgepakt, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. Maar over mogelijke achtergronden bijvoorbeeld, zelfs niet of het een ongeluk was of iets anders... Eh, daar zeggen ze op dit moment nog helemaal niks over. Wel roepen ze op het gebied op dit moment te mijden. In Zweden is een vrouw opgepakt die haar zoon waarschijnlijk 28 jaar opgesloten heeft gehouden in huis. De man van inmiddels 41 werd gevonden door een familielid. Hij was zwaar vermagerd, kon niet meer praten en nauwelijks lopen. Ons land doet er alles aan om illegaal vuurwerk te onderscheppen, zegt minister Grapperhaus. Dit jaar in ons land al 35.000 kilo tegen 25.000 vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verkopers van illegale knallers steeds vaker banden met de georganiseerde misdaad. Schuurtjes liggen vol met nitraten en mortierbommen. En getuigen die naar de politie willen stappen worden soms bedreigd. Maar dat is voor de minister allemaal geen reden om nog eens naar het vuurwerkverbod te kijken. We doen dit omdat we het in het kader van de coronabestrijding gewoon de mensen in de ziekenhuizen die zo keihard werken niet rondom oudjaar extra willen belasten met die 1400 ernstige eh, gewonden. Het weer, het is vanmiddag wat vaker droog. Zo nu en dan komt de zon tevoorschijn. Het is 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig en een paar graden kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.